Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond waarschuwingsschoten gelost en gericht geschoten op een trekker op de oprit van een snelweg. Het gebeurde bij de kruising van de A7 en de A32 bij Heerenveen, waar een boerenblokkade aan de gang was. Volgens de politie probeerden trekkers, trekkerbestuurders in te rijden op agenten en ontstond er een dreigende situatie. Eén trekker reed weg van het incident en is op een industrieterrein verderop stilgezet. Drie mensen zijn aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Omdat er door een agent is geschoten doet de Rijksrecherche onderzoek naar het incident. Op meerdere plekken in Griekenland zijn mensen uit voorzorg geëvacueerd uit hun huis vanwege bosbranden. De afgelopen weken braken er volgens de brandweer zo'n 300 bosbranden uit. De grootste brand woedt ten westen van Athene. De wind wisselt vaak van richting en dat bemoeilijkt het blussen. Tot en met woensdag geldt in grote delen van Griekenland de hoogste alarmfase voor brandgevaar. Mensen mogen niet meer barbecuen en geen vuur stoken. In Groot-Brittannië zijn twee ministers opgestapt omdat ze geen vertrouwen meer hebben in premier Johnson. Het gaat om Javid van Volksgezondheid en Sunak van Financiën. Javid vindt dat Johnson na alle schandalen niet meer in staat is het land naar behoren te leiden. Hij doelt daarmee onder meer op de feestjes in de Amstwoning van Johnson terwijl de rest van het land in lockdown zat. Nu het apenpokkenvirus zich verder verspreidt, vormt de Pride Amsterdam een extra risico. Dat zegt de oud-directeur van het RIVM in Nieuwsuur. In Nederland zijn nu 352 mensen besmet met het apenpokkenvirus. Het virus verspreidt zich vooral onder mannen die seks met verschillende mannen hebben. Oud-RIVM'er Roel Coutinho vindt dat er goed nagedacht moet worden over het beschikbaar stellen van vaccins die Nederland al heeft.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 godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt aan je aansteken bij. Zo halleluja, dat voelt behoorlijk goed. Ja, dit heb ik dus al die jaren gemist. Tot grote hoogte, de hemel te open. Ook al ben ik overtuigd is. Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker. Dat is niet per se per toeval ontstaan ik weet elke dag een keer of drie op mijn cultuur de knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt bent zou gaan Want als je mij alleen al aanraakt hoor ik gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt daar aansteken bij Je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en hele beker knieën. te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria. Al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde en zware vlieven en wat weken knieën van origine. Nou ja, dat hoort gewoon een beetje bij mij. En fantasieën en pikanterieën, een beetje liefde, een beetje liefde.